8 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Turkije worden de stemmen geteld van de parlementsverkiezingen. Het is van belang of de Koerden, die verenigd zijn in de HDP, de kiesdrempel halen. In dat geval krijgt de AK-partij van president Erdogan niet de absolute meerderheid. Krijgt hij die wel, dan is de verwachting dat zijn partij staatkundige hervormingen door zal voeren... waardoor de president meer macht krijgt. Tot nu toe schommelt het aantal stemmen voor de Koerdische HDP rond de kiesdrempel van 10 Ruim 53 miljoen Turken mochten stemmen. Gemeenten maken volop gebruik van goedkopere payrollers... terwijl de Rijksoverheid er juist helemaal mee wil stoppen. Bijna alle gemeenten hebben payrollers in dienst. Bij een derde van de gemeenten is het zelfs de meest gebruikte vorm van flexwerk. De NOS heeft dat vastgesteld. In reactie daarop zegt minister Asje van Werkgelegenheid dat gemeenten een voorbeeldfunctie hebben en hun mensen gelijk moeten behandelen. Hij wil daarom de wet veranderen, zodat payrollers en mensen met een vast contract gelijk worden behandeld. Buitenlanders in Luxemburg krijgen geen stemrecht. In een referendum heeft ruim 80% van de Luxemburgers tegen een voorstel van de regering gestemd. Volgens het voorstel zouden buitenlanders die tenminste tien jaar in het land wonen mogen stemmen voor het nationaal parlement. Er wonen zo'n 550.000 mensen in het Groothertogdom Luxemburg, van wie 45 buitenlander is. De liberale premier Bettel had zich sterk gemaakt voor stemrecht voor buitenlanders. Er kon vandaag ook worden gestemd over de minimumleeftijd om te kunnen stemmen. Die gaat niet omlaag, van 18 naar 16 jaar. En er komt ook geen maximum aan de ambtsperiode van ministers. De Zwitser Wawrinka heeft op Roland Garros de titel in de wacht gesleept. In de finale versloeg hij de absolute favoriet Djokovic met 4-6, 6-4, 6-3 en 6-4. Het weer. Vannacht droog en minima van 7 tot 10 graden. Morgen eerst veel zon, later komen wat meer wolken binnendrijven, maar het blijft droog en het wordt hooguit 18 graden.